grote vertragingen en storingen in het treinverkeer. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor. Staatssecretaris Veldhuis is vanochtend op bezoek geweest bij Brandon... die al drie jaar wordt vastgehouden in een instelling in Ermelo. Toen hij onrustig werd, moest het gesprek worden afgebroken. Veldhuis liet weten dat Brandon binnenkort een nieuw onderkomen krijgt in de instelling. Het weer. Het is nagenoeg bewolkt. Om vannacht, onbewolkt. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 4.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. De Tweede Kamer wil dat de vervoerders verantwoordelijk worden voor de informatievoorziening op het spoor. Nu is nog een groot deel van de reizigersinformatie in handen van ProRail. De Kamer hield vandaag de hele dag een hoorzitting over de chaos op het spoor tijdens de sneeuwval in december. De topmannen van NS en ProRail boden in de hoorzitting hun excuses aan voor de slechte prestaties in de winter. Minister Schippers wil regelen dat dure medicijnen voor mensen met een zeldzame ziekte gemakkelijker worden vergoed. Volgens haar is het huidige systeem voor deze weesgeneesmiddelen rommelig. De patiënten moeten vaak elk jaar opnieuw bij hun zorgverzekeraar navragen of hun medicijnen worden vergoed. Schippers wil ziekenhuizen verantwoordelijk maken voor de vergoeding. Patiënten weten dan welke geneesmiddelen wel en welke niet worden vergoed. De ziekenhuizen krijgen voor het nieuwe systeem extra geld van het ministerie. Het Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig niet worden uitgezet. Sahar en haar familie wonen tien jaar in Nederland. De 14-jarige Sahar zegt dat ze niet veilig is in Afghanistan omdat ze een westerse leefstijl heeft. Minister Leers van Asielzaken oordeelde dat ze zich ook kan aanpassen aan de Afghaanse cultuur. De rechtbank zegt nu dat de minister dat niet genoeg heeft gemotiveerd. Oliemaatschappij Kuwait gaat zijn Europese hoofdkantoor.